Ja, klopt. Ik heb weer heel wat nieuws voor je uit Kruijbeke. Van sport tot verkeersinfo en tot uiteraard je maandelijkse portie cultuur. Daar gaan we straks allemaal veel meer over horen. Maar er is ook sportnieuws, want in Kruijbeke lopen ze vandaag de marathon. En daarover eh, gaan we straks een kort gesprek hebben met de man ter plekke. Niet Frank Raas, maar Filip eh, Moortamer, die ook eh, voor Radio Barbier werkt. Dus om half één ongeveer. Verder is er heel wat muziek en we hebben ook gasten tussen twee en vier uur. En eh, voor de luisteraars die eh, een beetje van muziek kennen of houden... om half drie hebben wij een interview met niemand minder dan Loverman. Dus zeker en vast blijven luisteren. En verder is er natuurlijk heel wat muziek, in Frauke? Ja. Dit is Christopher Cross. love will find us, the past behind us, then we're on our way. Yeah. een eh, heel stevige dame, deze Anouk, met eh, Nobody's Wife. Voor de mensen die aan tafel zitten, smakelijk eten. U luistert inderdaad naar Radio Barbier. Te beluisteren online, radiobarbier.be. Ja, vrouwke, Kruijbeke informeert. En je hebt wel wat eh, info, hè? Ja, beginnen we, doen we met de marathon van Kruijbeke. Want die is op dit moment bezig. Ehm, heel wat lopers en wandelaars zijn hun beste beentje aan het voorzetten. En dit alles gaat door in ons prachtig natuurgebied, de polders natuurlijk. Om negen uur beginnen de lopers van de volledige marathon. En om eh, half één starten de lopers van de halve marathon. Ga de lopers en wandelaars dus zeker eens aanmoedigen. En na afloop is er dan ook nog een afterparty met als headliner, omdat het kan. En om half één heb ik dan een eh, interview met de man ter plekke, Filip, over de marathon. Dit is Wim de Kranen, een beetje kleinkunst op Radio Barbier, waarom niet hè? Met deze mooie Rosanne. Weet je nog die nacht Rosanne, dat we samen op de stoep, dat we lachten omdat huilen zoveel meer pijn doet dan geroep. Dat we de jenever proefden bij die oude gekke gust al wisten we dat alcohol de pijn laait maar niet blust. Ik had best iets willen schrijven op de voering van je jas. Waar je me steeds kan vinden als je zin hebt in een glas. Hoe je langs het muurtje zo binnenkomt in huis. De achterdeur staat open alleen de poes is thuis. Weet je nog hoe ik vertelde hoe pijnlijk het afscheid is? Hoe traag een schip de kaai afvaart, hoe lang het wuiven is voordat het schip een stip wordt dat helemaal verdwijnt. En hoe lang je nog zal blijven in de havenkroeg Westijn. En toen we afscheid namen, was ik rot sentimenteel. Ik wou voor het laatst met jou naar bed. En god, het scheelde echt niet veel. Niemand was die nacht, Rosanne, zo gek als wij ons twee het ook mag lijken, viel allemaal wel mee. Toen zag ik pas dat Prinsenhof, de naam was van de straat. De straat waarin je woonde, de straat met jouw gelaat herinner mij de stoepen en het schoon geveegd trottoir. De bakker met vakantie, met ervoor de voddenkaar. Van wat er toen gebeurde, zal niemand iets vernemen. Het was er koud, Rosanne. En wij, wij zouden afscheid nemen. Er waren geen geraniums, geen straatmus was erbij. Ik had zachtjes willen huilen, maar ook dat ging voorbij. Paridae de la de, paridae de la day, de la day. Rosanne, oh Rosanne, oh Rosanne. O Rozanım, o Rozanım déjame respirar, tú me estás dando mala vida. Cádiz se la mi corazón, dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor, sufriendo malnutrición me estás dando. Porque por qué yo también Cuando tú me hablas, toma un cabrón, me estás dando weet je helemaal in de sfeer te komen, vakantiesfeer, met deze plaats van Mano Negra en Mala Vida. Ja, de lente had het ons beloofd, maar volgens de laatste weerberichten, vrouwke, is daar niet veel van aan. Hè? Nee, jammer, hè? Dan doen we oh. maar een beetje warmte op de radio, hè? Voilà. Goed, tweede item van Kruijbeek Info. Ja, je kan eh, subsidies ontvangen voor jouw microproject. Want wil je graag je wijk nieuw leven geven of samen met de buurt een aantal geveltuintjes aanleggen of heb je nog andere ideeën om jouw stukje platteland op een andere manier een invulling te geven? Dan kan dat en je kan er zelfs subsidies voor krijgen. Leader ondersteunt je om jouw concreet idee of project uit te voeren met een maximum projectkost van 12.000 euro, waarvan een maximale subsidie van 7.800 euro. Het is wel belangrijk dat je idee past binnen de doelstellingen en filosofie van LEADER. Dus bekijk daarom zeker de extra informatie over microprojecten op leaderoostvlaanderen.be. Om zeker te zijn dat je project in aanmerking komt dus. Je kan je project indienen tot en met 8 mei. 21 over 12 uur. Om half 1 hebben wij dus Filip eh, aan de telefoon met of over de marathon van Kruijbeke.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 was in de tijd toch wel een erg grote hit. Deze van eh, Soul Sister Pollapap met eh, Jan Leers en Paul Michiels. Die, eh, Paul Michiels is ondertussen al in de 70 geloof ik. Ja, ze noemden die Pollapap omdat dat een melkboer was of zoiets. Hè. Maar dit was een grote hit, The Way to Your Heart. Ja, vrouwke, derde item in Kruijbeke informeert, ja, zeg ja, maar. het is een iets kleiner item, want het gaat over verkeershinder in de Heerstraat. Want van maandag 11 maart tot en met vrijdag 29 maart wordt het wegdek vernieuwd in de Heerstraat tussen nummers 12 en 32. En dat betekent dat er in die periode geen verkeer mogelijk is in de Heerstraat. Je zal dus omgeleid worden via de Kapelstraat, de Krijgsbaan en de N16 richting Sint-Niklaas. I'm I'm good, yeah, I'm feeling tonight En eh, zo is het inderdaad eh, half één. En eh, als de techniek het toelaat, hebben wij nu iemand aan de lijn die ter plekke is op de marathon. <laughs> op de marathon, hè? Ja, ja hallo Filip. Ja, dag Leo. Goedemiddag. Ja, hoe is het daar? Goedemiddag. Hoe is het daar op de marathon? Ehm, het is zeer leuk en zeer aangenaam. Het is mooi weer. De, de, lopers hebben er allemaal heel veel zin in, heb ik de indruk. Ja. De, de volledige marathon is, is eh, de, de, de, volle marathon is gepasseerd. Mhm. En ik denk binnen nu op dit moment, als we speak, gaat een halve marathon van start gaan. Dus daar staan we nu op te wachten. Die gaan hier binnen 20 minuutjes zijn. Halve marathon, dat is dus 21 kilometer, hè, geloof ik. Hè? Dat is 21 kilometer. En eh, jij doet niet mee dit jaar? Eh, ik, moest voor Barbiers zijn, hè. anders met veel plezier natuurlijk. Nee, nee, niet waar. ik eh, heb niet de vorm. Ik heb niet de vorm om eh, mee te lopen. Maar de sfeer zit, zit goed daar in Kruijbeek. De sfeer is fantastisch. Ik zou zeggen aan iedereen dat er zin heeft, komt gerust iets langs bij Radio Barbier. Want de muziek is goed en de ambiance is goed. Goed, wanneer mogen we jou terugbellen, Friep? Om een beetje stand van zaken. Hè? Ah, je mag, je mag altijd terugbellen, Leo. we spreken af om half twee, is dat goed? Want ah, we gaan proberen, want we gaan nu wel de halve marathon gaat wel 600 mensen die gaan passeren. En dan moet ik ze wel aanmoedigen ook. Hè. Oei, ja, ja, ja. Maar uh, we gaan proberen rond uh, kwart over één. Ja. Kwart over één. Oké. Okay. Dag Filip. Houden goed erin. Dag. Talk to myself for hours See things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own Yeah, I can love me better than you can. Can love me better. I uh, can love me better, baby. Can love me better. I uh, can love me better. Paint my nails cherry red. That's Rose roses that you lay. No remorse, no regret. I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave you, babe. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I I can buy myself flowers. talk to myself for hours. Say things you don't understand. I can take myself down. Heb jij een complimentje gehad, vrouw, gisteren? Nee, als ik erover nadenk, niet. Oei. Dan geven we er straks jou eentje. Hè? Ah. Oké. Eh, we waren nog vergeten onze vorige collega eh, Mark van der Velde of eh, Dirk met koffie en croissants te bedanken. Dat was een programma Choco en croissants tussen 10 en 12 uur vandaag dus. Ja, en we hebben ook nog wat gasten deze middag, namelijk Michel, die komt, eh, dat is een jongen of een meneer die eigenlijk ook een programma gaat maken. Die komt wat vertellen. Ook Ron, die komt ook nog even langs. Die eh, gaat morgen zijn allerlaatste programma presenteren op de radio. Dus uh, blijven luisteren, zou ik zeggen. Dit is Natalia. Every rainbow had a meaning I discovered. Everyone said I was. people said I was a thing of the past. They tried to bring me down, had to swallow my. Graffiti Songfestival, deze Severine. Ik weet niet of ze de eerste plaats behaald heeft, maar dat eh, weet onze Eurovisie-kenner Guy. Die kent er alles van, onze voorzitter. Un Bon, un abru en uh, une rue. Ja, we moeten een beetje bij de Franse les blijven. 20 voor 1 uur op. Radio Barbier en u luistert nog steeds naar uh, informeert. Vrouwke, ja? Ja, ik heb vacature nieuws, want er staan heel ah. wat vacatures open op de site van de gemeente Kruijbeke, inderdaad. En een daarvan is de vacature voor begeleider buitenschoolse kinderopvang. Het lokaal bestuur van Kruijbeke is op zoek naar een begeleider buitenschoolse kinderopvang voor een halftijdscontract van een bepaalde duur. De buitenschoolse kinderopvang is een gemeentelijk initiatief en dat staat onder toezicht van kind en gezin. In de BKO kunnen schoolgaande kinderen terecht voor opvang voor, na de schooluren en tijdens schoolvakanties. Eh, schoolvakanties. De kinderen worden opgevangen in een kindvriendelijke sfeer en er is aandacht voor de specifieke noden van elk kind. En je staat in voor de kwalitatieve opvang van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar voor en na de schooluren en ook tijdens de schoolvakanties organiseer je diverse spelactiviteiten. En solliciteren kan je dus doen via het e-mailadres vacatures.kruiweken.be. mij tot mij gemaakt. Soms voelde ik me klein, als het weer stegen zat. Bij elke hoop, elke droom, elke kans die is uit tegenspat. Mijn hart zei. hart ontvlamt. Een leven vol vuur. De kosmos staat in brand. Want elke keer in je vuur lanceert wordt de hemel diamant. Mijn hart zegt oh, maar mijn hoofd zegt ja. Ik voel de vonken knallen. wel eh, heel ritmische muziek van de man uit eh, Guinea, Guinea, Kante, En in die tijd een grote hit, deze Jekke Jekke. Morgen niet vergeten de allerlaatste aflevering van het programma Ochtendritueel met Ron VD. Maar die komt daar straks rond drie uur meer en meer over vertellen. En ook zijn eh, muziekkeuze komt aan bod. Dus blijf luisteren. En natuurlijk om half drie hebben wij een interview met niemand minder dan Loverman. Dus het blijft de moeite om te blijven luisteren naar Radio Barbier. Oei, wie komt hier aangedraafd? Het is Madonna. Met muziek. nog genoeg op Radio Barbier, want uh, we hebben nog tussen 2 en 4 uur Kruijbeek geleefd en uh, tussen 4 en 6 eh, uur muziekmozaïek met Chief den Draaier, tussen 6 en 7 de hits van Herleving met Erik en dan tussen 7 en 9 de New Wave Electronic met Guy Hazard. En tussen 9 en 10 uur de nieuwe golven met Jan Vaal en tenslotte van 22 uur tot 3 uur Barbier Dance Party met de Music Service. Ja, een hele boterham, vrouwke. Ja, En je hebt nog eh, iets op, het, eh, op de boterham, hè? Nog wat beleg, hè? Ja. ik heb nog een beetje sportnieuws. Of het te zeggen, eh, rond het sport. Want op paaszondag, 31 maart, doorkruist de wielerklassieker de Ronde van Vlaanderen, onze gemeente. Mhm. Ehm, en daarvoor zijn er heel wat activiteiten daar rond. Maar dat wil natuurlijk ook zeggen dat er heel wat verkeershinder zal zijn. Ehm, tijdens de doortocht wordt het volledige traject afgesloten voor alle verkeer. En dan kunnen de kruispunten ook niet gedwarst worden. De renners vertrekken aan het Steenplein in Antwerpen en die rijden zo via de Kruiweekse Steenweg in Burgt onze gemeente binnen. Vervolgens rijden zij richting Temse via de Lange Langestraat, Baselstraat en Kruibeekstraat en Ruppelmondestraat en de Nieuwe Baan. En de officiële start vindt plaats om 10.20 uur en zij zullen ongeveer Kruibeke doorrijden tussen 10.27 uur 27 en 10.39 uur 39. Het traject zal ongeveer 15 minuten voor en tijdens de wedstrijd volledig verkeersvrij gemaakt worden. Maar wel heel plezant. Jerusalem, ikayala countless times as a juvenile. Ngilondoloze sungangishilana. Look into my eyes, see pain and sacrifice. What's goes on my mind? Just trying to survive. Ngilondoloze. ayikholana buso wami awukholana ngilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ngilondoloze zuhambe nami no lo sé. Radio Barbier. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our our house. It has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud Our mum, she's so house proud Nothing ever slows her down and a mess is not allowed Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. now playing up downstairs. Sisters sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our, our house was our castle and our keep. Ja, ons huisje in het midden van de straat. Dat was muziek van de Engelse groep, dacht ik toch, eh, Madness en Our House. Zes over één uur, vrouwke, nog een paar items? Ja, eh, ik heb nog een beetje cultuur voor jou. Laat horen. Ehm, vandaag start de tentoonstelling Schoonbloot van Robbie van Goetem. Robbie van Goetem studeerde vrije grafiek en schilderkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen maar hij overleed abrupt in 2014 op 51-jarige leeftijd. En nu staat er dus een tentoonstelling, Schoon Bloot, van hem. Ehm, en daarin worden de mooiste naakten van Robbie nog eens samengebracht. Zonder schroom kan je dus genieten van de lijnen, de kleuren, de verhoudingen en de sfeer. En het is bovendien ook gratis. De tentoonstelling loopt nog tot en met zondag 17 maart op woensdag, zaterdag en zondag.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 Zeg mij maar hoe ik me moet gedragen. Oh, wat wil je, wat wil je, wat wil je van mij? Ik doe alles om ons terug te halen. En jij alles om hier niet te horen. Zeg mij maar hoe ik me moet gedragen. Oh, wat wil je, wat wil je, wat wil je van mij? Wat wil je van mij? Soms denk ik laat maar en lijkt het einde al in zicht. Durf niets te vragen. Hou ik je vast, dan sla jij dicht. Oh, ik haat het. Want zelfs die keus die voelt verplicht. Wat wil je? je als je niet wil praten? Wat wil je als ik niet bij jou mag zijn? Zeg mij maar hoe ik me moet gedragen. Oh, wat wil je, wat wil je, wat wil je van mij?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 Ja, heel mooi. Want ben je geen fan van Meteor? Oh ja, ik vind de muziek wel tof. Inderdaad. En dan eh, kwart over één hadden we gezegd, hebben we iemand aan de lijn die op de marathon aanwezig is. Goedemiddag, Filip. Goedemiddag, Leo. Ja, hoe is het daar eh, op de marathon in Kruijbeke? De sfeer is nog altijd, zoals ik de straks ook al echt nog altijd fantastisch. Er zijn een klein beetje wolken, maar het weer, eh, we hebben nog geen regen gehad. En ondertussen is een halve marathon ook al gepasseerd. En dat zag er allemaal toch wel vrij goed uit en toch in een eh, redelijk strak tempo. En uh, Radio, Radio Barbier... bewonderingswaardig. Ja, Radio Barbier, die eh, staan er ook ergens zeker, hè? Radio Barbier. Ja, wel, Julien is hier, inderdaad, we staan hier aan het punt aan een dulpop in de polders. Ah, zo. we staan hier de muziek te draaien. Nu staan we nog te wachten op de 10 kilometer lopen, 10 kilometer en half, om juist te zijn. Ja. Maar die gaan, denk ik, van start gaan binnen een kwartier, denk ik ongeveer. Mhm. Of een half uur, dat weet ik niet. niet. Moet ik eens kijken op het schema. Zijn er eh, bekende lopers eh, bij, bij de marathon? Ehm, ja, ja, zeker, zeker. We hebben het, ehm, Koen Maris hebben we zien passeren. Mhm. Eh, die is wel gekend. Eh, wie hebben hier nog zien in passeren? Eh, ja, eh, Jerome, Lefrançois. Ja, <laughs> oh, te, veel eigenlijk. Ik denk dat er wel 600 lopers waren. En wanneer, amai, en wanneer komen die, de marathonlopers aan, na 42 kilometer? De, de, de, marathonlopers zullen er al zijn, hè, maar die zijn om 9 uur van de morgen gestart. Ah, die zijn ah, de, de, de, laatste, we hebben ik denk dat we de laatste om 12 uur nog gepasseerd zijn. Mm En we zijn, we zijn hier ongeveer dan een kilometer vijf en, met de marathon dan kilometer 26 ongeveer. Ja. Dus die zullen nu wel, die zullen wel ongeveer wel, wel gepasseerd zijn. En de halve marathonlopers die zullen, uh, ja, ik denk binnen een half uur eh, toekomen, denk ik ongeveer. De eerste dan toch? Goed, ik eh, hoor... maar die, ja, zeg maar. Die zullen binnen een half uur toekomen, schat ik ongeveer in. Eh, de finish. Ik hoor dat het daar een leuke sfeertje is ja, ja, het is, het is, Julien is aan het draaien, dus het is echt ambiance. Er we hebben al veel volk ook gehad. Ja, en... en hier komt supporteren. En na de marathon, is er dan nog een feestje ergens? Of, eh? Dan is er nog een feestje in de tent aan de Golom er ergens. Eh, ik weet het ook niet exact, ik ben er nog niet geweest. In het, in het marathon, in het dorp, het marathon gebeuren. Dat is hier in Kruijbeek. En de verschillende, verschillende DJ's met Average Rob komt dan ook draaien. En nog een paar uh, Solo ook, dacht ik. Dus, een paar uh, diertjes van, van Kruijbeek ook. Daar staat nog heel wat te gebeuren. Filip, we gaan om twee uur nog een laatste keer bij jou terugkomen. En eh, ik wens je nog eh, heel veel heel goed, kijk en luisterplezier. Dag. Ja, dag Leo, dag. rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. the streets I in a fight. over of al iets over kwart over één, 18 over één om eh, exact te zijn. En eh, dat was de muziek van Coldplay. En uh, je hebt ook wat nieuws over de Marathon van Kruijbeke. Hè? Ja, inderdaad. ik heb daarnet gezien dat voor de mensen die Campoise hebben gekeken, Youssef Chalouki ook heeft meegedaan en hij is toegekomen. Dat was die leraar, geloof ik, hè? in het Antwerpse. Dag. Ja, inderdaad. Hij is er vrij vroeg uitgegaan, maar toch ook een mooie prestatie. Ja, zeker en vast, ja. En op hoeveel tijd, hoeveel tijd heeft eh, hij? Uh, drie uur en 45 minuten is hij binnengekomen. Ja, wat van eh, Derry Hall en John Oates. Altijd een leuk plaatje gevonden. Drie voor half twee op Radio Barbier in Kruijbeek geïnformeerd met Leo en Frauke. En die heeft nog wat info, Ja, inderdaad. Ik heb een eh, nieuwtje over het bibliotheekfiliaal in Basel. Want het gemeentebestuur wil het bibliotheekfiliaal in Basel in erfpacht geven om er horeca of toerisme toe te laten. Want slechts 8% van de Bazelaars maakt gebruik van de BIP. Ehm, als eigenaar van het gebouw wil de gemeente dan ook een nieuwe invulling aankoppelen. Eh, het moet wel een publieksgerichte invulling zijn, zoals horeca, dus geen eh, woonfunctie. Het pand moet wel eerst flink gerenoveerd worden door de erfpachtnemer, die zich ook aan andere beperkingen moet houden. Over een nieuwe locatie voor de WIP is er wel nog geen duidelijkheid. Voorstellen voor een nieuwe invulling zijn wel welkom tot 28 maart. Zes over half twee hier bij Radio Barbier. Godly and Cream en een Englishman in New York. Een rare titel, maar ja, het is zo. <laughs> ja, vrouwke, we zijn bijna aan het einde. Nog een klein half uurtje, maar je hebt nog wat info, hè? Ja, inderdaad. Over de straatnamen die moeten veranderen door de fusie. Niet allemaal, uiteraard. Maar in Beveren, Kruibeek Zwijndrecht zijn er 152 straten met een gelijke of gelijkluidende naam eh, en om verwarring te vermijden en om de vindbaarheid van adressen te garanderen, moeten deze dus aangepakt worden. En daarom legden de drie gemeenten samen een lijst aan van alle betrokken straatnamen. Er zouden in totaal 80 effectief van naam moeten veranderen. En zo zijn er 32 straatnamen in Beveren, 27 in Kruibeken en 21 in Zwijndrecht die moeten veranderen. Enkele straatnamen die moeten wijzigen zijn dus de Beukenlaan, Heirbaan, Nieuwebaan enzovoort. Ehm, de lijst met alle straatnamen die kan je ook vinden op de site van de gemeente, dus ga zeker eens kijken. De bedoeling is eh, de nieuwe straatnamen voor te leggen aan de gemeenteraden van september. Ja, dat wordt nog een hele boterham, want er zijn veel kerkstraten en zo, dus dan moet je allemaal een nieuwe naam inderdaad. Krijgen. Goed. Grace Jones, dat is van lang geleden al, hè? Een beetje een tango op Radio Barbier. Música déteste la vida Sam Mello La porte est claquée, Jorel est barré. Ondertussen is de Chief de Draaier ook al binnengewandeld. Goedemiddag, Chief. Dag. Die eh, gaat meewerken aan het eh, programma Kruibeke Leeft tussen 2 en 4 uur. En daarna heeft u ook nog 2 uur muziek met uh, muziek mozaïek met Chief Den Draaier. Zo is dat. Dat was de muziek van Grace Jones en de Liberty of Libertango. Zo is dat. I've seen that face before. En dan nu de Commodores. De Night Shift van de Commodores met Lionel Richie was er geloof ik. Ja, vrouw, het is eh, kwart voor twee of iets overal en eh, je hebt nog twee items. Ja, inderdaad. Ik heb nog een eh, verkeersitem. Want de Molenstraat in Kruibeken wordt volledig zone 50 tot aan de viaduct. Vroeger mocht je nog een deel van de Molenstraat richting Beveren 70 km per uur rijden. Maar om de veiligheid te verhogen voor de vele fietsers, heeft de gemeente beslist om de Beverenstraat en de Molenstraat op te nemen in de zone 50.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 Ja, ehm, als laatste item heb ik nog leuk nieuws voor de kleinste onder ons. Want elke tweede woensdag van de maand kan je je laten onderdompelen in verhaaltjes. In de web van Kruiweken wordt er voor de jongste lezertjes van 3 tot 7 jaar voorgelezen. En elke woensdag van de maand van 14.30 tot 15.30 uur dus. En dat volledig gratis. Aansluitend is er ook een leuke knutselactiviteit in het thema van het verhaal. I didn't mean to end this life. I know it was alright. I can't And I can't get it out my mind. I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. Cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son took his heart when I pulled out that gun. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down, rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down, mama, mama, I just shot a man down in Central Station. expect me to do if you're playing me for a fool? I will lose my cool and reach for my firearm. I didn't mean to lay him down, but it's too late to turn back now. Don't know what I was thinking. Now he's no longer living, so I'm about to leave town. Yeah, cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son, and I took heart when I pulled out that gun. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down, rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Whatever happened to me, ever happened to me, ever happened to me. Why did I pull the trigger, pull the trigger, pull the trigger boom And end a nigga, end a nigga life so soon When me pull the trigger, pull the trigger, pull it on you Somebody tell me what I'm gonna, what I'm gonna do Hey, ram, pa, pa, bam, ram, pa, pa, bam, ram, pa, pa, bam Me say one man down, oh me say Ram, pa, pa, bam, ram, pa, pa, bam, ram, pa, pa, bam When me went downtown Cause now I am a criminal, criminal, criminal Oh Lord of mercy, now I am a criminal Man down, tell the judge please give me minimal. Run out of town, none of them can see me now, see me oh, Mama, mama, mama, I just shut a man down in Central Station. Ja, ja, rom pom pom Rihanna was dat met Man Down. Ondertussen volgens vrouwen al twee kindjes, hè? deze ja, Rihanna. Ja, zeker. Ja, het is eh, bijna twee uur, dus onze tijd zit erop. Allee, uw tijd, want we gaan tot <laughs> vier uur met Chief de Draaier. Mevrouw ik dank u hartelijk voor de info die je allemaal hebt verzameld en eh, weer al heel mooi gepresenteerd. Dus. Dat is heel graag gedaan. En bedankt dat ik mocht komen. Graag gedaan. En we zien jou terug normaal 1 eh, juni, hè? Ja, inderdaad. Succes, succes met de examens. En eh, tot 1 juni dan, hè? Ja, tot dan. Dag. informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeke.